hou van jou. Alleen van jou. Ik kan niet leven in een wereld zonder jou. Waar ik ook ben. Ik hoor gestemd. Ik kan je zomaar niet vergeten. Ik neem je in mijn armen, laat mij je. bij mij. Alleen bij mij. Dat zijn die woorden die eens tegen me zijn. Ben zo alleen. Waar is die tijd van toen gebleven. now. I let